Zuid-Amerika is opnieuw ernstig ontregeld door de vulkaanuitbarsting in Chili. Sinds zaterdag stoot de Puyehue-vulkaan grote aswolken uit. Gisteren werd het luchtruim voor een groot deel heropend, maar vandaag is de windrichting gedraaid en zijn weer tientallen vluchten geannuleerd. De twee grote luchthavens van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn helemaal dicht, net als zeven regionale vliegvelden. Ook is er geen vliegverkeer mogelijk van en naar Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Het Nederlandse elftal speelde daar gisteravond nog een oefening land en vloog daarna vegen de dreigende assenwolk zo snel mogelijk naar Brazilië. De Chileense vulkaan is nu nog steeds actief, maar minder heftig dan een paar dagen geleden. FNV in in. Gerius gaat ervan uit dat ze met werkgevers en het kabinet een definitief pensioenakkoord kan sluiten. Dat zei ze na afloop van overleg met alle aangesloten FNV-bonden. Ze gaat verder praten met de werkgevers en het kabinet om de puntjes op de i te zetten. De grootste bond, FNV-bondgenoten, verzet zich tegen het conceptakkoord. Ondanks dat verzet zei Nongerius dat er genoeg basis is om verder te onderhandelen. De vakcentrale zal het akkoord straks voorleggen aan de leden. FNV-bondgenoten zal zijn leden dan oproepen tegen te stemmen. Ook buiten de FNV is er verzet, vakbond De Unie zal ook een negatief stemadvies geven. Lege schappen zijn nog steeds de grootste ergernis in de supermarkt. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête van de branchevereniging CBL. De top 10 wordt aangevoerd door uitverkochte producten en uitverkochte aanbiedingen. Lange wachtrijen bij de kassa, een paar jaar geleden nog nummer 1, staat nu op 3. Andere veelgenoemde ergernissen zijn artikelen zonder prijs op het schap, slecht rijdende winkelwagentjes en plotselinge veranderingen in de winkel. Een relatief nieuwe klacht is volgens de onderzoekers het lompe gedrag van cashieres, die bijvoorbeeld na het afrekenen de boodschap op de band samenpersen. Het weer vannacht helder met lokaal kans op een mistbank, maar tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar smiddags vanuit het zuiden buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. So you teased and Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we climb. I drive on the streets. you couldn't wait to change things up again she see the I'm not worried that I'm all alone It's the fucking love This city still loves me to did never.